uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Morgen gaan weer wat vakantiebestemmingen op geel. Je kan weer veilig een reisje maken naar Denemarken, Letland en Zweden... zonder dat je na afloop in quarantaine moet. Of op citytrip naar Athene of naar Brussel. Spanje blijft voorlopig nog wel op oranje staan. Daar zijn de coronacijfers nog niet goed genoeg. En blijft het advies dus alleen noodzakelijke reizen. Het ministerie van Landbouw heeft tegen de EU gelogen over visserijcijfers. Op die manier konden meer Nederlandse vissersboten gebruik maken van een experimentele vangstmethode, het pulsvissen. Correspondent Thomas Spekschoor legt uit. Ze mochten met 5% van de vloot pulsvissen. Nou, dan had je er belang bij om te zeggen... die 22 schepen die wij hebben die pulsvissen, dat is 5%. In werkelijkheid wist het ministerie... nou, dat was misschien 10 jaar geleden 5%, maar dat is het inmiddels niet meer. En uiteindelijk begon dat op te vallen. Inmiddels mag niemand meer pulsvissen. Leo Kleine heeft gereageerd op de kritiek op zijn Street Academy cursussen. Deelnemers voelen zich opgelicht. Ze zeggen dat ze voor 2000 euro alleen maar wat YouTube-filmpjes hebben gekregen. Dat is vervelend om te horen, zegt Leeuw Kleine tegen Shownieuws. Hij wil contact opnemen met de klagers en in gesprek blijven. In Arnhem gaat de kermis vandaag open. Bij stadion De Gelredoom zijn de afgelopen dagen zo'n 80 attracties neergezet. Deze man kon niet wachten om de botsauto's en zweefmolens weer op te bouwen. Nou, ik ben blij als we open gaan. <laughs> Dat je weer werk werken dat je weer ontvangen kan. Want je hebt allemaal je lasten. Iedereen heeft zijn lasten. Of het nou je luxe wagen is, of je vrachtwagen, of je huis, of je huur. Ja, heel, eh, heel, heel lastig. Dat zijn heel leuke dingen. De kermis in Arnhem is open tot 11 juli. Je hebt geen test nodig om erheen te komen. Wel moet je zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden. Het weer, is bewolkt, vrijwel overal regent het af en toe. Als je in zo'n bui staat is het 14 graden. Als het droog is, gaat het of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland gaat het weer een stuk beter op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Hilversum Noord nog 9 kilometer met bijna 20 minuten vertraging.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 Zo zijn er artiesten die meestal buiten het popmuziekgenre van de hitparades vallen en daardoor weinig singles verkopen. so alone in the dark. Dat was Ryan Paris met Dolce Vita. Nu nog onze eigen Max Werner met Rain in May. En de Buggles met video Killed the Radio Stars. native town When the summer has come Eamons doel is om een bekende zangeres in de country scene te worden, omdat country altijd haar favoriete genre is geweest. Mogelijk levert All What's Her Name hier een bijdrage aan. Here you are, standing at my door in the middle of the night a shame. But don't you cry to me about old oh, what's her name. Oh, what's her name? but don't you cry to me about oh, what's her name. Did you put out the flame? Did you walk out the door? I know just how you feel, and it's a crying shame. But don't you cry to me about oh, what's her name? Oh no, don't cry. Een melodieuze, warm geproduceerde plaat met rake teksten, waarop de beste countryartiesten het patent hebben. In weinig woorden kunnen Bart de Win en Ariane Knecht in Amsterdam Rain treffend hun gevoelens verwoorden. This old river, son of my fate, makes me shiver. Springtime, far away from home. Can't help smiling when I'm here. Everything I love so near. I can feel it in my having everything I've ever wanted. Don't blame me for finding a place where I feel free. Don't blame me. Wandering down gravel roads, wildflowers, open windows. The rain is so much sweeter than Everywhere I look, the leap of faith we once took, trying to find a place to call. she's down. uitvoering van Maria McKee's Drinking in My Sunday Dress. Ricky Cole weet er wel raad mee. I can barely feel the sheets with all these crumbs down in my bed. How can I get to sleep with all this buzzing in my head? she's always by my bed. From time to time, I give her the rattle to make sure that it's not dead. not the cheating kind. We blijven nog even in eigen land, maar nu ook in onze eigen taal. Suzanne en Freek openen het blok met Als het avond is.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 Grote namen in de Engelse popgeschiedenis zijn Chris Ria, Racy en Sailor, met respectievelijk Josephine, Some Girls en A Glass of Champagne. Play. from you. fall heavily. I've seen those looks you're sending me. This is the way it's meant to be. There's nothing left to talk about. Oh, how I wish you'd work it out. Some girls will, some girls won't. Some girls need another loving, some girls waar de nostalgie van afdruipt. Een Haagse rockband die in de Verenigde Staten begin 1970 een nummer 1 hit en een gouden single scoort met Venus. Shocking Blue is daar een eendagsvlieg. In Nederland schrijft gitarist-componist Robbie van Leeuwen nog 13 andere hits op zijn naam. laatste nummer 1 hit van Elvis die hij in zijn leven zelf nog meemaakt. Het nummer over vastzitten in een relatie waar jaloezie de boventoon voert... is volgens fans een beschrijving over de nadagen van zijn relatie met Priscilla... Patrick Bruel scoorde maar één hit in Nederland, maar is een gevierde ster in Frankrijk. Begonnen als acteur, maar doorgeroeid als zanger. Met de live-uitvoering van Cassé la Voix scoort hij een hit buiten Frankrijk.